Mijn va en min en ons die ligt al zoveel op elkaar. Want heb ze de fles op de tafel, maakt alle drie zelden nog lang niet verwerkt. is nog lang niet voorbij. Min va en minmo en oos winti, die eet winters heel vaak een snel. Maar nooit wijn met zwienen is. dat is iets wat oos niet vreemd. Gleur Iedereen op de fiets door het veld. Oostwintie die vult toen in en dat hij de schapjes had telt. Geef mij, oh geef mij, die dat liep wel een breur van mij. Geef mij, oh geef mij, en dat is nog lang.